Dik de met het NOS Journaal. De nationale dodenherdenking op de Dam is door 1,7 miljoen mensen bekeken. Zo'n 400.000 meer dan vorig jaar. Op Nederland 1, 2 en 3 werd de herdenking op de Dam in Amsterdam uitgezonden... waar onder andere koningin Beatrix en prins Willem-Alexander een krans legden. De plechtigheid in Amsterdam verliep zonder problemen. uitzendingen op RTL-zenders van de herdenking op de Waalsdorper vlakte... trokken samen zo'n 1 miljoen kijkers. De ING en het Centraal Bureau voor de Statistiek constateren een lagere interesse in koopwoningen. Dit kwartaal worden meer minder huizen verkocht en er wordt op internet ook minder gezocht naar koopwoningen. De opleving op de woningmarkt van eind vorig jaar lijkt daarmee van korte duur geweest. Volgens de ING komt dat door de strengere normen voor het verstrekken van hypotheken en door de hogere hypotheekrente. Voor starters wordt daardoor nog, wordt het daardoor nog moeilijker om hun eerste huis te kopen. In Groningen is gisteren ophef ontstaan toen een sloopbedrijf doorwerkte tijdens de nationale dodenherdenking. Twee kraanmachinisten waren zo druk bezig met het slopen van twee silo's dat ze de tijd vergaten. Ze moesten eigenlijk aan het begin van de avond stoppen, maar werkten tot na acht uur door. Veel omwonenden in Groningen klaagden over het lawaai tijdens de twee minuten stilte. Het sloopbedrijf neemt het voorval hoog op en weigert de onderaannemer, waar de twee medewerkers in dienst zijn, nog in te huren. In de Amerikaanse staten Idaho en Montana mag weer gejaagd worden op de grijze wolf. Die werd in de jaren 70 beschermd. Door de intensieve jacht was het dier bijna uitgestorven. Volgens het congres zijn er nu voldoende wolven om de jacht weer toe te staan. Boeren in Idaho en Montana zijn blij met de opheffing van het jachtverbod. Steeds vaker werden hun koeien of schapen door wolven gedood. Natuurbeschermers zijn minder tevreden. Het weer nog vrij zonnig, maar ook wat sluierbewolking. Het wordt 16 graden in het noorden, graad of 20 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, met maximaal rond 25 graden in het weekend.